Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is op sommige plekken nog glibberen op de weg. Vooral in het oosten en zuiden van het land is de gesmolten sneeuw opgevroren. Er zijn volgens Rijkswaterstaat ook vanochtend weer wat ongelukken gebeurd. Ja, dat klopt. Ja, dat gaat dan om, eh, om, om glijpartijen. Hè? Eh, dus, dus denk dan inderdaad vooral met eh, blikschade. maar goed, het, het, blijft dus echt wel oppassen hè, op de weg. soms is het zichtbaar, soms is het onzichtbare gladheid. En dat kan dus ook nog steeds voor gevaarlijke rijomstandigheden zorgen. In sommige plaatsen krijgen de strooidiensten hulp van boeren... die hun trekker als sneeuwschuiver gebruiken. Daan uit Haarlemmermeer bijvoorbeeld. Hij rijdt normaal rond bij een tuincentrum. Nu maakt hij parkeerplaatsen ijsvrij. Wij komen onder andere ook bij eh, bejaardenhuizen en zorgcentra. Ja, die mensen vinden het natuurlijk fantastisch dat als ze op hun werk komen, veilig hun werk kunnen doen. Dus ja, dat, is, dat geeft altijd wel eh, mooie reacties. Vandaag begint de impeachmentprocedure tegen oud-president Trump... vanwege de bestorming van het Kapitol begin januari. Het is de tweede keer dat Trump wordt impeached. Hij weet dus hoe het allemaal gaat. Maar ook nu is het vrijwel zeker dat Trump niet wordt veroordeeld. Correspondent Lucas Waagmeester legt dat uit. Om Trump te veroordelen moet twee derde van de Senaat dat doen. Dat betekent dat ook 17 republikeinen Trump zullen moeten laten vallen. En dat gaat opnieuw, net als bij Trumps eerste impeachment eh, in 2019, niet gebeuren. Dus zo is het ook wel vandaag. Hè. Het begint allemaal vandaag, maar we mogen eigenlijk opnieuw de uitslag alweer met potlood gaan intekenen. En ben je op zoek naar een nieuwe baan? Wat dacht je van een baan om de aarde? 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage vulkaan. Ja, voor het eerst in 11 jaar zoekt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA nieuwe astronauten. Ze roepen vooral vrouwen op om zich op te geven. En ook mensen met een beperking mogen zich aanmelden. Eind mei sluit de inschrijving. En met een beetje geluk mogen de uitverkorenen in de toekomst zelfs mee op missies naar de maan. Het weer, ja, we krijgen opnieuw een koude dag. Min 4 tot min 7. Maar de wind is wel wat gaan liggen. Daardoor voelt het minder koud aan dan gisteren. De zon die komt er ook nog af en toe tussendoor. Behalve in het noorden. Daar blijft het bewolkt. Met op de wadden kans op wat sneeuw. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A2 dan Bos richting Amsterdam langzaam rijden tussen Nieuwegein en Breukelen over zo'n 10 kilometer. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Een korte file bij knooppunt Rotterpolderplein. De spitstrook is daar dicht, er ligt nog sneeuw op de weg.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 Gonna get stronger. I've been on the brink of broken, stripped and the when and the why. Got a feeling higher than high. hand in hand So let them criticize cause they don't understand We got nothing to hide It's just love fly.